Waterwalgemoed met dit NWS Journaal. Het aantal asielverzoeken is in het derde kwartaal opgelopen tot 8845. Ruim 2,5 keer zoveel als in het tweede kwartaal. Volgens het CBS is het de sterkste stijging sinds de laatste maanden van 2015. De meeste asielzoekers die van juli tot en met september een eerste asielverzoek deden... kwamen uit Syrië. Maar de stijging van Afghaanse aanvragen was de sterkste. Van Afghanen kwamen in het derde kwartaal ruim zeven keer zoveel asielverzoeken binnen, 1565 in totaal. De stijging valt in dezelfde periode dat de Taliban in Afghanistan de macht grepen. Premier Zaev van Noord-Macedonië is afgetreden... na een teleurstellende uitslag van zijn sociaal-democratische partij bij de gemeenteraadsverkiezingen. Centrumrechts deed het veel beter. Saev was sinds 2017 premier. Het lijkt erop dat zijn partij wordt afgestraft voor de beloftes... die hij volgens de kiezers niet genoeg is nagekomen. Zoals het oplossen van de economische problemen door de coronacrisis. Volgens Saev zijn er na zijn aftreden geen parlementsverkiezingen nodig in Noord-Macedonië... maar kan de bestaande coalitie een nieuwe premier kiezen. Online spelletjesplatform Roblox is weer online... na een storing die het hele weekend duurde. De oorzaak is nog onduidelijk, maar het zou niet gaan om een hack. Roblox is vooral populair bij kinderen. Gebruikers kunnen via het platform miljoenen games spelen. In de Eredivisie is gisteravond nog één wedstrijd gespeeld. Go Ahead Eagles won in de eigen Adelaarshorst met 4-3 van Fortuna Sittard. De Limburgers stonden lang voor, maar in de laatste 10 minuten wist Cohen het de achterstand om te zetten in een voorsprong. Door het resultaat is promovendus Cohen het verrassend opgeklommen naar de achtste plaats. Het weer opklaringen, maar vooral bij zee is er ook kans op een bui.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 body shape, shake it only for me. Straight fire. See the girl, me no want you perfect. We be doing this all night. Ah. Champagne, a buzz, mouth, tobacco, when we popping it like dynamite. We're we touching at the street and we fresh at the feet. Tell the DJ turn up the beat. I'm ain't going in tonight to the morning light. And the girl, then we have them all leaves. When you keep pressing back, girl, you will blow up this spot, girl a girl. When you keep pressing my girl over and over. night. Wish you a fish from the dance floor to the bedroom. Sweet relax. Give me a little more of the love when I got stop. Brace it up, my girl. The bump is drop, drop. When you keep pressing my girl. You will blow up this bad girl. Make we reset the clock, girl. When you keep pressing my girl over and over. Dynamite, oh. get the loving non-stop, yo.